Kees met het NOS-journaal. Het bericht in de Volkskrant. De positie van minister Leers is schadelijk voor die krant en niet voor de minister zelf. Dat zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. De Volkskrant schreef gisteren dat de PVV in het Katshuisberaad heeft aangedrongen op vervanging van Leers. Dat werd meteen van allerlei kanten ontkend. Rutte zei vandaag nog eens dat het bericht totale onzin is. De premier heeft gisteren zelf met de krant gebeld om het verhaal tegen te spreken. De Volkskrant blijft bij zijn verhaal. Premier Rutte eist dat Amsterdam zich aan de wet houdt. Hij accepteert niet dat de gemeente illegale mbo'ers stage laat lopen. In de gemeenteraad is een motie aangenomen om illegale mbo'ers bij de gemeente stage te laten lopen. Volgens Amsterdam hebben kinderen die hier illegaal zijn recht op onderwijs. Daar hoort volgens de gemeenteraad ook het volgen van een stage bij. Amsterdam gaat daarmee lijnrecht in tegen het beleid van minister Kamp van Sociale Zaken. Volgens de wet mogen illegalen geen stage lopen omdat ze geen werk- of verblijfsvergunning hebben. De enige abortuskliniek in de Amerikaanse staat Mississippi moet dicht. Dat is het gevolg van een nieuwe abortuswet die is aangenomen. Regels voor abortusklinieken worden daardoor strenger. De republikeinse gouverneur Phil Bryant moet de wet nog tekenen. Hij heeft al gezegd dat hij dat zeker zal doen. Omdat met de nieuwe regel volgens hem de gezondheid en veiligheid van vrouwen wordt beschermd. Abortus is sinds 1973 legaal in de VS. Mississippi wordt de eerste staat waar abortus wordt uitgebannen. Voetbalfans die naar het EK in Polen en Oekraïne gaan krijgen het advies om zich te laten vaccineren tegen de mazelen. In het westen van Oekraïne op de grens met Polen heerst een mazelenepidemie, zegt het RIVM. Supporters krijgen ook het advies om zich te laten vaccineren tegen hepatitis A, difterie, tetanus en polio. Het weer, droog, een periode met zon. Het wordt 7 tot 11 graden. De wind, wind, wind, is matig tot vrij krachtig. Morgen eerst zonnig, maar in de middag bewolking gevolgd door regen. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 West naar Zaanstad staat file voor de Koentunnel 4 kilometer. En de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Noord en de afrit Berkel en Roderijs 5 kilometer.